Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De Amerika heeft inmiddels aan zeker 70 mensen het leven gekost. In Guatemala zijn zeker 28 doden gevallen, in Honduras 12. Ook El Salvador heeft zwaar te lijden van het noodweer. Daar zijn de afgelopen week 27 mensen omgekomen. In Nicaragua kwamen zeven mensen om door de zware regenval. In de getroffen gebieden zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. In België zijn twee inzittenden van een sportvliegtuigje omgekomen toen het toestel neerstortte bij het plaatsje Teu in de buurt van Luik. De identiteit van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. President Obama heeft in Washington een monument ingewijd voor Martin Luther King. Het gedenkteken staat al sinds eind augustus op de National Mall, waar veel musea en andere gedenktekens staan. Onder meer die van presidenten Lincoln en Jefferson. De ceremonie was eigenlijk gepland voor 28 augustus. Op die dag hield King in 1963 zijn beroemde toespraak I Have a Dream. Vanwege de orkaan Irene ging de inwijding toen niet door. Het standbeeld voor King is het eerste voor een zwarte leider. Het granieten beeld kostte 120 miljoen dollar. Het is gemaakt door een Chinese kunstenaar. In Spanje is een kwart van de kinderen tot 16 jaar onder voet, zegt de Spaanse organisatie FEDAIA, een overkoepelende organisatie van 80 instellingen op het gebied van hulpverlening aan kinderen. Volgens FEDAIA is de slechte voedselsituatie mede het gevolg van de economische crisis. Kinderen hebben vooral weinig te eten in gezinnen die getroffen zijn door werkloosheid. Daar mankeert het ook vaak aan goede kleding en ook is er meestal geen geld om kinderen te laten sporten of andere buitenschoolse activiteiten te laten doen. In Spanje zit ruim 21% van de beroepsbevolking zonder werk. Dat is het hoogste cijfer in de eurozone. Het weer. Vanavond vanuit het westen meer bewolking. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen overdag wisselend bewolkt. Ook nog wat zon. En het wordt een graad of 15.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 Nog even natuurlijk dank aan de collega's van Inspiratie Radio. Mijn naam is Benno Veugen en we zijn dit programma begonnen met Safely in the Arms of Love van Michael Stripling. Een gloednieuwe cd voor dit programma. We gaan zo verder met The Magic Worlds. En dat is Transcultures van Gio Ari. Met allemaal onder zijn eh, eigen label. Peaceful Radio te volgen via internet www.peacefulradio.eu via Twitter en dan tik je gewoon Peaceful Radio in en natuurlijk ook via de Facebook pagina. Goed, ga er maar eens lekker voor zitten en geniet van deze radioshow. Savior of all that is good for us, Savior of all that is real, Savior of all of our souls, for heaven's sake. share this love of life to share this love of life savior of all that is true to us savior of all of our dreams savior of all that is good for us just one I believe in you and I love you more than anyone I've ever loved, more and more each day. Now I realize what brings us here, my darling, the union of our souls the marriage of the sun and moon. The marriage of the sun and moon. Sweetheart, it's a better life now we're together. We'll be man and wife betrothed, we'll be lovers evermore. You're the only heart and home I know. My darling, how I love you so. The marriage of the sun and moon. The marriage of the sun and moon. of the sun. muziek eh, hier op CFM Zandvoort. In de Presence of Light eh, van Terry Oldfield van het label New Earth Records. Via osho.nl tot eh, mij gekomen. We gaan uh, het einde van dit eerste uur. Tot aan het nieuws draai ik voor je Magic Touch van de heren Grollo en Capitanata. Het, het is een cd, Body and Mind cd van Oriani Music, het Haarlemse label van New Age muziek.